Gert Kluk van het NOS Journaal. Nederlanders moeten in de toekomst de zorg op zoveel mogelijk zelf gaan organiseren en betalen. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Door de vergrijzing zijn de zorgkosten volgens de RVZ onmogelijk volledig op te brengen door de overheid. Mensen moeten zich voorbereiden op hogere eigen betalingen door ervoor te sparen of door speciale verzekeringen af te sluiten. VN-gezant Kofi Annan heeft de leden van de Veiligheidsraad opgeroepen tot eensgezindheid. Ze moeten Syrië onder druk zetten, zijn vredesplan te accepteren en duidelijk maken dat het consequenties heeft als dat niet gebeurt, al dus Annan. Rusland en China, permanente leden met vetorecht, houden resoluties waarin met sancties tegen Syrië wordt gedreigd tot nu toe tegen. Minister Spier is al weken in bezit van een lang verwacht advies van de Raad van State over de weigerambtenaren. Tot nu toe mogen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand weigeren homo's en lesbiennes te trouwen. Eind vorig jaar besloot de Tweede Kamer hier een eind aan te maken en vroeg de Raad van State om advies. Spies heeft dat advies, maar ze heeft het nog niet naar de Kamer gestuurd. Volgens de Belangenclub van Homoseksuelen COC doet Spies dat bewust. Montfort in Midden-Limburg is gisteravond getroffen door een windhoos. Van drie huizen is het dak grotendeels afgeblazen. Nog eens 200 huizen missen naar de windhoos dakpannen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. De geblesseerde verdediger Joris Matthijssen reist vandaag mee naar Kharkov... waar het Nederlands elftal morgen zijn eerste EK-wedstrijd speelt. Dat wijst erop dat hij bij de EK-selectie blijft. Matthijssen kan in ieder geval niet spelen tegen Denemarken... maar mogelijk haalt hij de wedstrijd van woensdag tegen Duitsland wel. TK voetbal in Polen en Oekraïne begint vanavond... met de wedstrijd tussen Polen en Griekenland. Het weer, eerst zon, later stapelwolken en verspreid over het land buien, met vooral in het zuiden en oosten kans op onweer. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A8 Zaandam-Amsterdam verknopend Koenplein 4 en vanaf Amsterdam naar Zaandam op die A8 een ongeluk. Bij knooppunt Zaandam zijn twee rijstroken dicht en er staat vanaf knopend Koenplein 2 kilometer file.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 Heel hartelijk welkom iedereen in Zandvoort, omgeving en ook alle internetluisteraars. En speciaal vandaag een internetluisteraar uit Frankrijk. We gaan het vandaag hebben over het Noordzee Jazz Festival. Dat speelt op 6, 7 en 8 juli in Rotterdam. Uh, ter voorbereiding heb ik heel veel muziek uitgezocht. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van David Murray. Eh, David Murray is ehm, een artiest die met heel veel andere artiesten heeft samengespeeld, maar ook heel veel eigen albums heeft gemaakt. En eh, ik kwam een album van hem tegen, Antiquated Love, uit 1995. En daarvan gaan we het eh, titelnummer draaien. degree A sentimental dodo So it's bound to be An antiquated love affair Though I'm quite passé I can be charming In my antiquated way I'd even try to use use the language of today. Still, I'm afraid you'd say I'm square. But when I see your face, beauty bright, so sublime, you're another out of time And I'm so far behind A fuddy-duddy with a prehistoric mind But I'm so much in love I hope that you'll be kind And try to see my point say your antiquated love loves you terrible degree. A sentimental dodo, so it's bound to be an antiquated love affair. Though I'm quite passé, I can be charming in my antiquated way. try to use the language of today Still I'm afraid you say I'm square But when I see your face Beauty bright So sublime You are another race Out of the prehistoric mind But I am so much in love I hope that you'll be kind And try to see my point of view And that's to save your antiquated heeft geluisterd naar David Murray met onder andere de zangeres Eusé Vecht. Een album uit 1995, The Antiquated Love. David Murray speelt op zaterdagavond eh, op het North Sea Jazz samen met een eh, blues big band en onder andere Macy Gray. We gaan verder met, um, met het nummer van een, eh, een ja, relatief nieuwe zanger, Greg Reporter. Hij heeft inmiddels twee albums uitgebracht. we gaan een nummer van hem draaien dat heet Water. Water pouring down the sidewalks Cleaning windows clear to see Washing gumdrops down side gutters Rusting chains and saving me changing rhythm floating Gregory Porter met Water heeft u geluisterd naar Ahmed Jamal van zijn album Blue Moon, het nummer Woody on You. Dat is een nummer wat geschreven is door Dizzy Gillespie. Um, reporter speelt op vrijdag op North Jazz en Ahmed Jamal eh, speelt op zaterdag. Overigens, ehm, misschien wel leuk om te vermelden voor diegenen die Ahmed Jamal niet kennen. Hij is 82 jaar speelt nog eh, alsof hij, eh, ja, alsof hij eh, in, zijn, in zijn jeugd zit qua piano. Het is een meester die al decennia lang fantastische muziek maakt. We gaan verder met een, met een live nummer. Het live is natuurlijk op een festival heel erg op zijn plaats. En ik heb geprobeerd een aantal live nummers in deze uitzending te verwerken. En het nummer wat we gaan draaien is van het James Carter Organ Trio. Ehm, het heet Walk the Dog. Het is opgenomen in Madison Square Garden, New York eh, in 2010. geluisterd naar James Organ Trio met Walk the Dog. En op de achtergrond, als je goed luisterde, het verkeer van New York. We gaan verder met een, eh, met een Nederlandse artiest. Ehm, en ja, wat sluit beter aan op het saxofoon geweld van James Carter dan Benjamin Herman. Ehm, overigens nog één dingetje over James Carter. Hij treedt op op, ehm, op vrijdag op North Sea Jazz. En hij speelt daar onder andere samen met Gregory Porter, die ik net draaide met het nummer Water. Wordt volgens mij ook een prachtig optreden. Zoals gezegd, we gaan verder met Benjamin Herman. Ehm, een nummer van zijn album uit 2010, Blue Sky Bond. Het nummer heet Durban Poison. coming back down. Shaking and moving, I'm bringing back you, baby. Shaking and moving, I'm bringing back down. eerste nummer van deze set draaiden we van Benjamin Herman. Ehm, Benjamin speelt eh, op zondag op North Sea Jazz Festival. En het tweede nummer wat u heeft gehoord is van Trombone Shorty en Orleans Avenue. Zij spelen op vrijdag. Ehm, ik heb ze vorig jaar zelf gezien op North Sea Jazz. En ook een fantastische artiest. Eh, hij is pas 23 jaar. En als je ziet hoe hij al het podium bespeelt met zijn trombone... Dan, eh, nou, dan kan het niet anders dan dat hij een grote toekomst voor zich heeft. Eh, het volgende nummer wat we gaan draaien is eh, van eh, George Benson en de McCoy Tyner trio. Het heet Roundabout Midnight. het is opgenomen in, in München live. En ze spelen op North Sea Jazz gescheiden. George Benson speelt op zaterdag en McCoy Tyner trio speelt op vrijdag samen met het Ravi Coltrane. heeft geluisterd naar George Benson en het McCoy Tyner Trio. Het nummer heet eh, Roundabout Midnight. Het is live opgenomen in München. Um, het McCoy Tyner Trio speelt samen met Ravi Coltrane op het North Jazz eh, op vrijdag. Ravi Coltrane is inderdaad de zoon van John Coltrane. Hij heeft eh, niet geteerd op zijn, de roem van zijn vader, maar is een hele eigen carrière gaan opbouwen. En eh, om te laten horen hoe goed hij is, heb ik ook een live nummer van hem meegenomen. Het nummer is opgenomen in Parijs eh, in 2011. Het heet eh, The Message. En daar gaat u nu naar luisteren. What's up, Paris? <laughs> Good to see you here. Thanks for coming out. I know it's a little hot. It's a little hot. A little hot. A little hot. A little hot. Mm-hmm. Uh, we haven't been here in Paris in a long time. We're really thrilled to be here tonight. We're happy you're here. You see, this is Luis Perdomo on piano. We have Mr. Hans Blavishnik on bass. Mr. E.J. Strickland on the drum. We started off with an original piece called Prelude.